Kees Groot met het NOS-journaal. In het centralische stad Tel Aviv zijn zeker drie doden gevallen bij een schietincident. Twee mannen openden het vuur in en naast een markthal. Er zijn ook verschillende gewonden. De daders zijn door de politie overmeesterd. Verschillende bronnen melden dat het Palestijnen zijn. In Amsterdam is een dode baby gevonden. Een voorbijganger trof het lichaampje aan in de bosjes bij de Sloterplas. Waardoor de baby is overleden is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet zeggen of het om een jongen of meisje gaat en hoe oud het kind was. Het Kamerdebat over de nasleep van de Teven-deal is voor minister Van der Steur met een sisser afgelopen. Er werden geen moties tegen hem ingediend. Van der Steur erkende opnieuw dat hij zich als Kamerlid te veel heeft bemoeid met een kabinetsbrief over de kwestie. De coalitiepartijen nemen genoegen met de antwoorden van Van der Steur. Volgens de VN zitten er in de belegerde Iraakse stad Fallujah veel meer burgers vast dan tot nu toe gedacht. Het zijn er geen 50.000, maar mogelijk 90.000. Fallujah is sinds 2014 in handen van IS, maar het Iraakse leger probeert de stad te heroveren. De inwoners hebben honger en dorst en er is geen elektriciteit. Het aantal meldingen van fysiek geweld tegen treinpersoneel is vorig jaar gedaald met 23 procent. In 2015 werden er maatregelen genomen om de sociale veiligheid rond het spoor te verbeteren. Of dat ook tot de daling heeft geleid is de vraag. Het kan ook zijn dat treinmedewerkers minder melden omdat ze denken dat dat toch niet helpt. Energieproducent Delta krijgt geen geld van het kabinet voor de kerncentrale in Borselen. Volgens minister Kamp is er geen financiële ondersteuning nodig om de verouderde centrale in bedrijf te houden. Delta is teleurgesteld en zegt dat het besluit van Kamp kan leiden tot verlies van 300 banen. Delta heeft het moeilijk door de lage elektriciteitsprijzen. Het weer, vannacht opklaringen, het koelt af naar een graad of 11. Morgen is het zonnig en het wordt 17 tot 22 graden. Vrijdag neemt in de loop van de dag de bewolking toe. Dit was het. tussen en Ja, tussen app en vloed. Tot 12 uur, tot middernacht nog luisteraars. Heerlijke easy listening muziek. Ik vind het leuk om eens te beginnen met een eh, oudje van de Bee Gees. How Deep Is Your Love? sun. I feel you touch me in the pouring rain, and the moon. when they are How Deep Is Your Love. Eh, de Beach Boys, die eh, lukt het altijd weer als ze hun oren openzetten... om muziek te horen. I Can Hear Music. Nou, u ook, als het goed is. U heeft ook muziek, eh, muziek gehoord.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 Een nummer door Sven eh, zelf geschreven. Ja, eh, en van, van Sven eh, gaan wij over uh, op iets heel anders. Dat is maar goed ook, want elke keer hetzelfde nummer draaien. Dat is niet, dat is niet de bedoeling. We're All Alone, Rita Gulich. outside the take your lipstick, my In the twist of separation, you excel at being free. Can't you find? You say I want you back, but girl, oh yeah. I guess now it's time that you came back for good. Daybreak over the ocean, moonlight still on the sea the wave's gentle motion. Bring my babe, my baby back to me and the stars. Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning like the sun to brighten up my life as day breaks over? gaan luisteren naar Phil Collins, In the Air Tonight. kent van Genesis natuurlijk. Phil Collins met ook een groot aantal uh, solo-projecten... en natuurlijk ook een fantastische drummer. Zo kennen we hem natuurlijk ook. Uh, In the Air Tonight, zo heette het nummer. We gaan eh, een nummer draaien van... Ehm, even kijken wat ik nou had. Wat had ik er voor u klaarstaan? ja, een nummer van Paul Enka. En het heet Lonely Boy. Nou, I'm just a lonely boy. Nou, ik weet niet of het nog een lonely boy is. kan me niet voorstellen. De man zal vast wel, eh, ja, genoeg belangstelling van het vrouwelijk schoon hebben. Dit is uh, Roch Vazin met On The Outside. over, trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside a castle, nights all around her, and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall outside. She was a woman, frozen in a picture, frozen there forever with a smile me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman Farther than forever Nearer not together But I only wish I was back in time can she be mine on the outside? But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I find myself on the outside. Voisin of Rochvoisin, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval een prachtig nummer, On The Outside. Voor mijn vriend Onno Hulshoff, die normaal ook nog wel eens in het programma... Eh, eh, aanwezig is en eh, ook mooie muziek uitkiest... heeft dat vanavond op afstand gedaan... omdat hij andere dingen had te doen en helaas niet naar de studio kon komen. we hebben geen contact via de telefoon, maar op Facebook. dus we moeten het doen zonder telefoonlijn. Of eigenlijk ook weer niet, want ILO de groep die ondanks Nederland bezocht voor een eh, geweldig liveconcert. Die hebben gewoon het nummer opgenomen voor ons. On over jou. dream. I just can't believe. Ze waren pas in Nederland. En een fantastische nummer, telefoonlijn. Ik draai hem speciaal voor Onno Hulshoff. Marius van Buringen, die luistert ook mee. En eh, ja, die gaat bijna in het huwelijk treden. Hij stapt bijna het bootje in, het huwelijksbootje. In augustus heb ik me niet vergist. Eh. Als ik me niet vergis, gaat dat allemaal gebeuren. En eh, voor hem speciaal van de Bee Gees, Wedding Day. Nou Marius, de klokken luiden al voor je man. sowing out the seed. I will take tomorrow, I will lay it at your feet, and the two of us escape from the sadness of the world, from the thunder and the darkness, from the hunger and the hurt. You know. I trouwdag, de wedding day die er voor Marius van Buringen heel snel aankomt. In augustus al, het is nog over ja, ruim twee maanden zeg maar. Is, dan is het al zover. En uh, voor hem speciaal dus van de Bee Gees, The Wedding Day. Ik ben op zoek naar een nummer van uh, Justin Hayward... die dat samen zingt met uh, John Ledge. ik, ga, ik ga verder zoeken hoor, nou, want ik kan hem zo gauw nog niet 1, 2, 3 vinden. Dus ik heb hem nog niet paraat. Maar ik hoop dat me daar straks gaat, lukken. Eh, ondertussen eh, moet ik natuurlijk wat anders eh, voor de luisteraars uitkiezen. I'll Never Fall in Love Again, een nummer van Burt Bacharach. in a way and if I'm strong I might still break and I don't have anything to share but I that there could ever Ja, alweer een Burt uh, eh, nummer. Dit keer eh, gebracht eh, samen met Burt en oh, Elvis Costello. Die hoorde nu zingen, die heeft wel een hele aparte stem. Ik ga voor nog wat draaien en ik maak gebruik van zijn link... want het nummer heb ik zo we nog niet kunnen vinden. Justin Hayward en John Letch, Blue Guitar. the reason prachtige weer van uh, Onno Die mij verzag van de link. Eh, maar ondertussen heb ik hem ook gevonden in ons eh, muziekarchief. en hij staat op de CD Blue Jays. En daar werd ik dan weer op gewezen door Marius van Buringen. Want die, ja, die, die weet zoveel van muziek. En die weet ook waar je het kunt vinden. En dat is best wel handig om zo'n man af en toe eh, online te hebben op Facebook. Want dan kan hij me eventjes helpen. Als ik het zelf, <laughs> als ik het zelf allemaal niet kan vinden. Nou, ik heb, ik heb zoveel verzoeken uh, al gehad van, voor André Haas. is ongelooflijk. Uh, bloed, zweet en tranen.